De meeste stemmen zijn inmiddels geteld. De megacombinatie staat op 23 van de 51 zetels. Nieuw front van president Venetiaan staat op 14 zetels en de A-combinatie van ex-rebellenleider Brunswijk op 7. Bouters heeft voor de, voor de verkiezingen gezegd dat hij niet met Brunswijk wil samenwerken. In de jaren 80 vochten Bouters en Brunswijk in het binnenland een burgeroorlog uit. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton is in Zuid-Korea voor overleg over de oplopende spanningen tussen beide Korea's. De situatie verslechterde nadat Seoul had gezegd dat er overduidelijk bewijs is dat Noord-Korea verantwoordelijk is voor het torpederen van een Zuid-Koreaans marineschip. Daarbij kwamen 46 mensen om het leven. Pyongyang ontkent en verbrak gisteren alle banden met Zuid-Korea. Clinton zei in Seoul dat de wereld de plicht heeft om te reageren op het torpederen van het Zuid-Koreaanse schip. Zuid-Korea gaat de zaak voorleggen aan de VN-veiligheidsraad. CDA-lijsttrekker Balkenende heeft toegegeven dat ook het programma van het CDA leidt tot een verlies aan koopkracht. Natuurlijk zullen sommige groepen iets van die bezuinigingen merken, erkende Balkenende gisteravond in een debat tussen de lijsttrekkers van de drie christelijke partijen. Zondag zei Balkenende in het RTL-debat dat de koopkracht bij het CDA niet daalt. In Mexico is de burgemeester van de badplaats Cancún opgepakt op verdenking van drugshandel en witwaspraktijken. Burgemeester Sanchez was bezig met zijn verkiezingscampagne. Hij wil gouverneur worden van de deelstaat waarin Cancún ligt. Er waren al eerder beschuldigingen over de rol van drugskartels bij de verkiezingen, maar het is voor het eerst dat een kandidaat-gouverneur is gearresteerd. Volgens Sanchez zelf wordt hij...